Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI geeft voor de komende ochtend voor een deel van het land code oranje af vanwege hevige sneeuwval. Vanaf 8 uur ochtends geldt de waarschuwing voor de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. Vanaf 10 uur ook voor Limburg. Er kan plaatselijk 5 centimeter sneeuw per uur vallen. Tot die tijd geldt voor bijna het hele land code geel, omdat het ook vannacht al glad kan zijn door winterse buien of bevriezing van natte wegen. Het openbaar maken van overheidsdocumenten moet beter. Dat zegt het net nieuw ingestelde adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Voorzitter Ineke van Gent is geschrokken van de moeizame manier waarop de overheid informatie openbaar maakt, zei ze in Nieuwsuur. Het duurt te lang en het weglakken van teksten is een soort topsport geworden binnen de overheid, al dus van Gent. Dat leidt volgens haar tot groeiend wantrouwen over en weer. Ze pleit voor een serieuze gedragsverandering. Zanger en gitarist David Crosby is overleden. Hij werd bekend met The Birds, waarin hij in de jaren 60 speelde. Ze scoorde in 1965 een grote hit met Mr. Tambourine Man, een nummer van Bob Dylan. Later speelde Crosby in de rockgroep Crosby, Stills Nash, vaak ook aangevuld met Neil Young. 1985 zat Crosby negen maanden vast wegens drugsbezit. Ook stond hij bekend om zijn drankgebruik. In 1986 onderging hij een levertransplantatie. Daarna trad Crosby nog steeds op met Stills en Nash. David Crosby is 81 jaar geworden. Memphis Depay vertrekt van FC Barcelona naar Atletico Madrid. Hoewel de formaliteiten nog niet helemaal zijn afgerond... trainde Depay de afgelopen dag al mee in Madrid. Barcelona had daar toestemming voor gegeven. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en vriest het licht, waardoor het lokaal glad kan zijn. In de ochtend volgt vanuit het noordwesten een buiengebied met in de kustgebieden vooral regen. Landinwaarts valt sneeuw.